Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw, dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij, zul je dat nooit vergeten? Lieveling, denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. toch eens aan, samen door het leven te gaan. Ik heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart.